Joris Stubinitski met het NOS-journaal. Twee van de vijf leden van de PVV-fractie in de Noord-Hollandse Provinciale Staten blijven Geert Wilders steunen. De fractie, die onder leiding stond van Hero Brinkman, is al de hele avond voor overleg bijeen. Brinkman is uit de PVV gestapt. Hij zat in de Tweede Kamer, maar was ook fractieleider van de PVV in Noord-Holland. De andere drie PVV-fractieleden in Haarlem beraden zich nog op hun positie. De verdachte van zeven moorden in het zuiden van Frankrijk houdt zich nog altijd schuil in zijn appartement in Toulouse. Al sinds de vroege ochtend is het complex omsingeld door de politie, maar de man van 24 heeft zich nog niet overgegeven, hoewel hij wel had beloofd dat te zullen doen. In de loop van de avond is de straatverlichting in de wijk uitgedaan. Drie FC Utrecht-fans hebben een celstraf gekregen voor hun aandeel in de rellen rond de wedstrijd tegen FC Twente in december. Een 22-jarige man kreeg vijf maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk, voor geweld tegen stewards en agenten. Twee minderjarige hooligans kregen drie maanden jeugddetentie, waarvan één voorwaardelijk. En de meeste van de 74 Utrecht-fans kregen een taakstraf. Een kunstproject in het Amsterdamse Vondelpark, waarbij s'nachts blauw licht brandde, is per direct stopgezet omdat het gevaarlijk is voor het verkeer. Verscheidene fietsers zijn al op elkaar gebotst in het donker. Volgens het stadsdeel Amsterdam-Zuid was het licht onveiliger dan was ingeschat. Het was de bedoeling dat alle lantaarnpalen in het Vondelpark tot 25 maart blauw licht zouden uitstralen. PSV zit in de finale van de strijd om de KNVB-beker. De Eindhovenaren versloegen Heerenveen met 3-1. In de finale ontmoet PSV de winnaar van het duel van morgen tussen AZ en Heracles. In de eredivisie is Twente in punten gelijk gekomen met PSV dat op de derde plaats staat. Twente won van hekkensluiter De Graafschap met 2-1.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 haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Oh. God knows it would be the first time. Good times for a change see the luck I've had can turn a good man bad. So please, please, please, let me, let me, let me, let me get what I want this time. Oh, let me get what I want this time. All let me get what I want this time. Welkom terug bij CFM Zandvoort. Welkom terug bij het programma Peaceful Radio, aflevering 769, uur 2. We zijn begonnen met Asher Queen. Met zijn dubbel cd is het zelfs, Songs of Love, Love and Change. We gaan eens lekker wegdromen met Dreams and Joys van Even Tier. Wil je de playlist meelezen, dan kan dat via de website van CFM Zandvoort. zfmzandvoort.nl en dan ga je naar programma info. Veel plezier. Make yourself comfortable, sitting or lying down. And when you're ready, allow your eyes to close. body adjust itself as it needs to so that you're comfortable. And over the next few minutes, allow the body to relax. breathing in your own natural rhythm with each out breath, letting go of any tension. With each exhalation, letting the body relax a little more deeply. letting the mind relax. Continuing to breathe at your own pace, with each out breath allowing a distance between you and your thoughts. Letting any thoughts that might be there pass by just as if they are pieces of driftwood in a river flowing by As you continue to breathe easy and naturally, you can watch any feelings that might be there right now and just allow a distance between you and those feelings. the busyness of the body, of thinking and feeling. With each out-breath, you can relax into the still, silent space inside. If you become distracted by anything inside or outside you, when you notice that, gently bring yourself back to the process of consciously relaxing. Bug of Joy. Er twee nummers op op deze cd. geleide meditatie en de andere is alleen maar instrumentaal. Nou, dat is altijd wel, eh, wel lekker. Goed, de laatste track in dit programma Peaceful Radio aflevering 769 is de CD Inner Balance van het label New Earth Records. Tot ons komen, net zoals de vorige cd, via osho.nl. We gaan luisteren naar het, eh, track 3, Rain Dance van uh, oorspronkelijk van de CD Buddha Garden. Mijn naam is Benno Veugen. Bedankt voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio.